Een concert van Jennifer Lopez in Madison Square Garden... moest na vier nummers worden afgebroken. De oorzaak van de stroomstoring in New York is een brand in een transformatorstation. Ongeveer 40.000 adressen zaten zonder elektriciteit. Het Franse leger krijgt een apart onderdeel voor de ruimte. President Macron kondigde de oprichting van de nieuwe eenheid aan... in een toespraak voor Franse militairen. Hij zei dat de luchtmacht vanaf september een ruimtecommandocentrum krijgt... om de capaciteiten in de ruimte te verbeteren. De Franse president ziet de ruimte als een nieuw gebied van confrontatie. De eenheid moet onder meer de Franse satellieten beter beschermen. De afgelopen jaren richten de Verenigde Staten, Rusland, China en India... vergelijkbare ruimte-eenheden op. Op Brussels Airport zijn de afgelopen dag 10.000 koffers achtergebleven. Door een computerstoring werkte de bagageafde-afhandeling niet. Omdat koffers handmatig over de vluchten moesten worden verdeeld, bleven er veel liggen. Tientallen vluchten liepen vertraging op en enkele vertrokken zelfs zonder bagage aan boord. Een woordvoerder van de Brusselse luchthaven zegt dat het nog dagen gaat duren voordat de 10.000 koffers zijn nagestuurd. Bij een ongeluk met een tractor zijn in Zuid-Duitsland twee Oostenrijkse kinderen om het leven gekomen. Ze zaten in een bak aan de voorkant van de tractor en door de hobbelige grond vielen ze eruit en werden ze overreden. De tractor werd bestuurd door een jongen van 13. Het weer nog veel bewolking, soms wat zon, vooral in het zuiden en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen en dinsdag verandert er weinig. Daarna wordt het warmer met meer zon, maar ook kans op een onweersbui.